Michel Koenen met het NOS-journaal. Van de overlastgevende asielzoekers die voor straf en de speciale opvang in Hogeveen zitten... loopt de helft voortijdig weg, dat meldt de Telegraaf. De opvang in Drenthe ging open in februari. Er werden tot nu toe 110 asielzoekers geplaatst... die een andere AZC's overlast veroorzaakten. Waar de weggelopen migranten zijn gebleven is niet bekend. Ze verdwijnen in de illegaliteit of gaan naar het buitenland. Mensen die in Hogeveen blijven mogen na een aantal weken weer naar een gewoon opvangcentrum. Minister Bijleveld heeft haar medeleven uitgesproken met de nabestaanden van de twee Nederlandse militairen die zijn omgekomen bij Aruba. Ook premier Rutte laat weten diep getroffen te zijn door het nieuws. Gisteravond stortte een Nederlandse defensiehelikopter in zee terwijl die onderweg was van Aruba naar Curaçao. Er is geprobeerd de twee te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De twee andere inzittenden raakten licht gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. Het is de eerste keer dat dit type helikopter van Defensie is neergestort. Philips meldt tegenvallers in het tweede kwartaal door de coronacrisis. De bruto-winst die daalde van 260 naar 213 miljoen euro. De omzet van 4,4 miljard was 6% minder dan een jaar eerder. Ook het eerste kwartaal viel al tegen. De vooruitzichten voor de tweede helft van dit jaar die zijn wel een stuk beter, zegt Philips. Door de coronacrisis is de vraag naar medische apparatuur, zoals beademing, flink toegenomen. En nieuwe regels, EU-regels om witwassen tegen te gaan... die leiden tot problemen bij cadeaubonnen. Sinds vorige maand zijn de aankopen met sommige bonnen beperkt tot maximaal 50 euro. De wetgeving is vooral bedoeld om misbruik van anonieme creditcards tegen te gaan. Maar cadeaubonnen die vallen daar ook onder en moeten nu aan dezelfde regels voldoen. Iets kopen van 85 euro wordt daardoor lastiger. De branchevereniging van cadeaukaarten is boos over de nieuwe regel.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 Volgens mij had Jaap Vunnekotter hier moeten zijn. Maar goed, ik woon het dichtstbij, dus eh, ik neem het maar even over. En ik heb gewoon een playlistje bij me van afgelopen week. En waaronder onder andere Jamiro Kwai. Summer Girl. Kijk naar buiten en het wordt zomer. Heerlijke dag vandaag. Blauwe lucht. Het is al meer dan 20 graden. Geniet ervan. She walks the street outside, sets every pulse a racing. That looking she don't mind. Summer girl. Ja, Summer Girl van Kwai. Ja, en ongetwijfeld ben je al op het eh, stationsplein geweest. Heb je al die dranghekken zien staan. dacht je natuurlijk van, ja, Maxi wordt hier binnengehaald. Of eh, we hebben een nieuwe attractie. Niks ervan. Het zijn looproutes voor de veiligheid van de strandbezoekers.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 My Baby Left Me. Een tijdje geleden al uitgebracht, maar leuk, steeds een leuke plaat. Goed, ik vertelde al inderdaad, uh, Nationaal Park zuid land De hele week zijn daar speurtochten. En er staat eigenlijk niet bij of het voor mannen, vrouwen, kinderen of peuters is. Er is wel een aparte kinderkleuterspeurtocht. Maar als je volwassen bent mag je volgens mij best meedoen. En word je hulpenboswachter. In ieder geval, je kunt bij het eh, verzamelpunt in Overveen... bij het eh, bezoekerscentrum kun je rugzakjes kopen. Daar zitten allemaal spullen in om zelf op pad te gaan... En dan is er een grote speurtocht door de Kennemerduinen. En uiteindelijk word je dus inderdaad hulpboswachter. Leuk voor kinderen, maar ik zou ze eigenlijk zelf ook best wel willen doen. Maar ja. I suck my finger, point to the sky be a good day provided I can get some of the fresh air into my lungs. No tiny tripping or slipping on the rungs of the ladder that'll take me to the clouds up high, which heal and soothe my state of mind. It's been a few dark days, I've been choking on the hope and can't escape the maze. Then I since I felt that I was owning the pavement and feeling fly. Owning the statement that truly I got something to give and no reason to cry. <laughs> a broken record ain't cool, especially when there's not even new. I'm ripping off the roof to let the sun shine in. Follow my heart and breathe again, yeah. Follow my heart, breathe again. met Invisible. Ja, nog eventjes inderdaad over die speurtochten. Eh, dat is dus de hele week. En alleen vandaag, omdat de eerste dag is, eh, zijn de rugzakjes dus in aanbieding. 14,50 kosten ze vandaag. Maar dat is voor het hele gezin. Dus eh, ja, neem je kinderen mee. Zet ze in de auto, rij naar Overveen. Of ga op de fiets natuurlijk, dat is veel beter. Zeeweg 12, daar is het bezoekerscentrum. En dan kun je gewoon meedoen de hele dag tussen 10 en 3 aan de speurtochtendag. En dat, mocht dat vandaag niet meer lukken, kan dat morgen ook. Tot en met vrijdag. Hartstikke leuk. Goed, wij gaan door met The Varus. Heaven Must Be Missing an Angel. Het zijn van die tijdloze knallers. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Altijd goed. Ja, en dan die plaat met die pingpongtafel erin. Heb je hem al gehoord? Een nieuwe Famke Louise. Hij is leuk. Ik zal hem even draaien. Hallo Femke. Maar blijkbaar is dat niet meer zo gewoon En daarom ben ik nu emotieloos Vroeger heb ik ook gedroomd Dat ik iemand zie die mijn liefde verdient Maar blijkbaar is dat niet meer zo gewoon Hey, hallo Wat jij geeft heb ik hier niet voor jou Ik voel me leeg, ook al voelt het vertrouwd En ik vind het leuk met die pingpongtafel. Het lijkt wel de recreatieruimte hier eh, van het campinggebouw. Erg leuk. Goed, bijna 11 eh, uur. Wat gaat het snelst zo'n eerste uur eh, als je opeens halverwege invalt. En dat is, dat is wel lekker. Dan kun je gewoon lekker je eigen platen draaien. Ik vind het leuk om het even over te nemen. Ehm, wat heb ik meegenomen? Ja, die zat nog in de tas. George Michael, Fast Love. En die hoor je tot de klok van 11. Nou, misschien nog eentje tussendoor. We zien wel. Tot zo. find me Love. Die edit, ja. Ik had eigenlijk naar Jaap moeten luisteren. Altijd de lange versie draaien, want ik kom nu gewoon een minuut te kort. En die lange versie die duurt dus inderdaad 9 minuten. Maar er zit dan weer een Wem remix in. Ik vind hem niet zo leuk. Goed, dat was het dan. Het is het eerste uur. Eh, een beetje geïmproviseerd. Uh, eh, omdat we gewoon... Eh, ja, ik viel er opeens in. Ehm, nog een minuutje. Dan is het 11 uur. Dan hebben we het uh, dan kom ik bij je terug. Ik zal even wat eh, dingen voor na het nieuws eh, in elkaar rammelen, maar dat komt helemaal goed. En dan eh, hoor ik je graag weer terug straks tussen 11 en 12.